met het NOS-journaal. Kunst die in de Tweede Wereldoorlog gestolen is van Joodse mensen... moet zichtbaar worden voor publiek. Nu liggen veel werken die na de oorlog zijn teruggehaald... opgeslagen in depots. De commissie die het onderzocht wil ook dat de kunst onder beheer komt... van de Joodse gemeenschap. Cosmetica winkels Rituals is getroffen door een hack. Van een onbekend aantal klanten zijn gegevens gestolen. Het gaat onder meer om namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata. Getroffen Nederlandse klanten zijn geïnformeerd door het bedrijf. Rituals zegt dat ze nog geen aanwijzingen hebben dat de hackers de informatie openbaar hebben gemaakt. Iran heeft twee schepen in de straat van Hormuz aangevallen en in beslag genomen. De Iraanse revolutionaire garde beschuldigt de bemanning ervan geen vergunning te hebben en geknoeid te hebben met de navigatie. De schepen liggen nu voor de Iraanse kust. De twee Syrische jongens die op Nieuwjaarsdag werden doodgeschoten in Amsterdam... zijn waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een bizarre samenloop van omstandigheden. De verdachte dacht volgens het OM dat hij jongens doodschoot... die eerder een telefonische grap met hem hadden uitgehaald. Maar de jongens hadden er niets mee te maken. De advocaat van de verdachte zegt dat het niet bewezen is dat zijn cliënt heeft geschoten. Het kabinet komt binnen twee weken met nieuwe voorstellen om het asielbeleid strenger te maken. Die moeten in de plaats komen van de asielnoodmaatregelenwet... die gisteren werd weggestemd in de Eerste Kamer, zegt premier Jette. Er komt volgens hem onder meer een voorstel voor het ongewenst verklaren van mensen... die hier niet mogen blijven. Jette noemt de uitslag van gisteren een gemiste kans... Maar het kabinet laat zich volgens hem niet uit het veld slaan. De nieuwe nationale asielregels komen bovenop de regels uit het Europese Migratiepact... die in juni van kracht worden. Het weer. Volop zon vandaag. Alleen in het noorden zijn er in de avond wat wolken.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 No matter what we do, I'm telling you, all we really want is love, acceptance, and the largest understatement I've heard. Almost anything we do to get better, but we do to get more. Such an innocent word. If the bush, bush, bush, bush is in the park, if the bush, bush, bush, bush, bush if the bush, bush, bush, bush is in the park, if the bush. got the head of a fool, drop dead end. If subway cars are full of hearts, then someone's probably in. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making. If the man with the knife is after his wife, then that may have to do it.